De lichten gaan weer aan. Het was een feest voor u te zingen. Iedereen was zo spontaan. Alles heb ik gegeven. Voor u heb ik dat graag gedaan. Nog één keer die handen de lucht in. Het was een feest om hier te mogen staan. Een laatste glas, een laatste zoen kampioen. Wat was het pijn om hier te zijn. Nu was het einde. Het was te gek, ja kolossaal. Nogmaals bedankt u allemaal. Het was magnifiek met zo'n publiek. Dag allemaal.